Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair minister De Jonge wil kijken naar coronapolsbandjes. Op verschillende plekken werd daar dit weekend al mee geëxperimenteerd. Je laat dan één keer je QR-code zien en daarna krijg je een bandje waarmee je snel bij iedere kroeg naar binnen kan. Minister De Jonge is benieuwd naar de ervaringen, zegt hij tegen Hart van Nederland. Ja, kijk, die ervaringen moeten we morgen eens even ophalen met de burgemeesters. Eh, kunnen we leren ook van elkaars ervaringen. Eh, en een van die ervaringen is inderdaad dat werken met die bandjes. Het zou kunnen dat dat eh, inderdaad helpt. Eh, mits daarop goed wordt toegezien, dat ook echt goed wordt gehandhaafd. Als de burgemeesters morgen enthousiast zijn, wil de jongen serieus naar het idee kijken. Zo'n 2500 mensen op Kreta worden de komende dagen opgevangen in tenten of een sporthal. Door de zware aardbeving vanochtend zijn meerdere huizen beschadigd en niet meer veilig. Bij de beving kwam één iemand om, zo'n 30 mensen raakten gewond. Is je iPhone sinds de nieuwste software-update ineens een stuk sneller leeg? Dan kan dat kloppen. Vooral met Spotify zijn er problemen, zegt de muziekdienst zelf. De app slurpt bij sommigen ineens batterij en je telefoon kan oververhit raken. Spotify is bezig met een oplossing, maar weet nog niet hoe lang dat gaat duren. Als je met je vrienden een goede, onvergetelijke nacht door wilt halen met belly shots op de bar... dan denk je misschien niet meteen aan Lelystad... Maar daar moet verandering in komen. Een clubje dat nadenkt over de toekomst van Lelystad zoekt ideeën om er een echte partyhoofdstad van te maken. nachtcultuur dat kun je natuurlijk in heel veel steden beleven. Maar juist omdat Lelystad eh, groeiende is, heel veel jongeren heeft... Eh, ja, zou het zonde zijn als al die jongeren straks naar eh, Amsterdam en Utrecht en andere steden gaan. Eh, laten we het zelf gaan creëren. Ze zoeken mensen die iets op willen starten in Lelystad. Bijvoorbeeld een club of een festival. De gemeente wil dan graag meedenken over hoe dat een succes kan worden. Het weer nog, buien trekken weg. Vanavond op steeds meer plaatsen droog. Morgen zon en wolken. Het wordt 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er ligt glas op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen op knooppunt Rotterpolderplein. Daardoor is een file van 4 kilometer ontstaan tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rotterpolderplein met zo'n 40 minuten vertraging.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 Quitero. like it that way. Tracy Bird en I'm From The Country. Dit is nog steeds de National Radio Show. We hebben nog ruim een uur met daarin natuurlijk de Nashville Spiegelplaat. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album van onze maandartiest Trace Atkins. En we hebben andere lekkere muziek, waaronder andere ook natuurlijk de digitale briefbus. Gaan we nu naar naartoe. We hebben weer muziek opgestuurd gekregen uit Amerika. En dat is het eh, duet tussen Don Riggs en eh, Billy Gaines. Hun nieuwste single, dit is I Wanna Be Holding You. And en I Wanna Be Holding You. Hun nieuwste single die ze opstuurden via info.nashvilleradio.nl. En daar mag natuurlijk al jullie muziek naartoe gestuurd worden. Heb je een nieuwe single uit? Geen probleem, stuur het op. We gaan er naar luisteren. En wie weet hoor je terug in een van onze shows. We gaan nu verder met Americana. Van het album The Nieuw Now is Danny Vera en Black Eyes. silver light around your velvet eyes I know in heaven mama cries for you So many times you couldn't get along Still don't know what happened to your love But I still miss you every minute Every day and every hour I still feel the warmth you gave me Though time's no longer ours Sometimes I've got these black eyes And they get darker than a thunderstorm conversation even in the chorus of a song. Oh, these black eyes keep me worried. These black eyes can't keep holding on. And for years I've wondered where those eyes keep coming from. There's so many stories I don't know. A lot of them happened so long. fell at the time when you were leaving The thought of that continued in your heartbeat Rush to miss you every minute, every day and every hour I still feel the warmth you gave me Though time's no longer ours. Oh, sometimes I've got these black eyes And they get darker than a thunderstorm conversation even in the chorus gebruikelijk hebben wij in het tweede uur ook de Nashville Spiegelplaat zitten. En daar gaan we nu naartoe. Voor het origineel gaan we naar 1988. Toen werd het voor het eerst op de plaat gezet door Nancy Griffith. Drie jaar later was het de beurt aan Susie Bogus. Die bracht het toen ook uit. Je gaat twee keer luisteren naar Outbound Plane. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Don't wanna be standing here with this ticket for this outbound plane. Cause I've been here before, somehow this doesn't feel the same. And talk is cheap, so we veel spiegel. there's one thing I know Christy Cox en die heet Person of the Year. Bluegrass hier bij de National Radio Show. En van Bluegrass gaan we naar country. In 1967 was het Ray Pennington die het nummer schreef en uitbracht. Maar de meest bekende versie is die van Montgomery Gentry. Dit is Rambling Man. down through Mississippi, down through New Orleans. Laid out in California. I haven't seen. I'm a rambling man. Don't fool around with a rambling man. girl in West Virginia, up where that green grass grows. Yes, I did. Got a girl in Cincinnati moet je toch ook op standje 10 horen. Montgomery Gentry en A Rambling Man. We gaan nog even verder met de digitale brievenbus. Want we hadden heel veel muziek binnengekregen. Dus gaan we daar snel mee verder. Muziek uit Nederland van Elizabeth Hope. Ik was wat rustigere nummers van deze country zangeressen gewend. Maar haar nieuwste single is een echte country rock. Dit is Breaking Up. You look me in my eyes and I think you see another woman. Ha, but that's not me. Walking at the beach, quietly together, we were holding hands and I think I see another man. But that's not you. done but kept on hunting, so I don't care. baby. 80 is toch altijd wel heel herkenbaar hoor. Dit kwam uit 1985. Het duet tussen Dan Seals en Mary Osmond. Jawel, die Mary Osmond. En Meet Me in Montana. We gaan verder met nieuwe muziek. En eh, dit zijn toch wel de meest herkenbare eh, stemmen van dit moment. Dan en Shay en Still My Love. no way nobody gonna steal my love. My love. Can't take my eyes off you. if I wanted to I swear I'm staring at heaven Holding you here tonight Watching all the stars align I En dat was de nieuwste single van Dan en Shay. En die heette Still My Love. En we gaan weer even terug in de tijd. We gaan naar 1978. Walk right back. Dit is Emma Nashville Radio Show. Taking you back to your happy place. Je meegezongen als ik. Het is maar goed dat je mijn stem niet hoort als ik zing. Want dat is iets wat ik beter aan de artiesten kan overlaten. Maar wat is dit toch lekker. Anne Marie en Walk Right Back. Ik heb nog één nummer in de digitale brievenbus voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Ierland voor de nieuwste single van Dale Armstrong. Een echte country ballad. Dit is Every Time We Say Goodbye. This lonely road ierland en Every Time We Say Goodbye. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight-album. En dat is het kerstverse album The Way I Wanna Go van Trace Atkins. Je gaat achter elkaar luisteren naar Honey Child en daarna Low Note. trace of faded wings on the hood of that old jet black Pontiac Firebird. She had a couple years on me, didn't know that I was only 18 and green. Never tasted anything she's about to pour on me. She leaned in with that bottle, put it to her lips, took a sip, and dripped out the style. I'm gonna lay this kiss here on your whiskey wild and make it taste like honey child. Sometimes a whisper fades in low when that summer one-hit wonder finds its way into my FM radio. Still comes in clear, buzzing in my ears after all these years. Such a sweet, sweet sound. style. I'm gonna lay this kiss here on your whiskey wild and make it taste like honey time. rock and roll style. I'm gonna lay this kiss here on you, whiskey wild. Honey child, I'm gonna love you old school, rock and roll style. I'm gonna lay this kiss here on your whiskey wild, and make it taste like honey child. like honey child Nashville Spotlight Album. When the boss won't cut you no slack And you know that he don't know jack With a smile on your face You lean in and say Take his job and shove it When your red light rocking in your truck You got hillbilly bone turned up some loudmouth yells out, turn that down. Just crank it, let him know you're proud of it. Sometimes you gotta let a middle finger fly. Tell him you stick it where the sun don't shine. Some folks, they just won't let you take a high road. Sometimes you gotta get down on their level and tell them right where they can go. And leave them on the low. saying that I'm always right. With the Lord as my witness, if you are up in my business, gonna tell you right where you can kiss it. Sometimes you gotta let a middle finger fly. Tell them they can stick it where the sun don't shine. Some folks, they just won't let you take a high road. Sometimes you gotta get down on their level and tell them right where they can go. And leave them on a low. up if you ever been there. Sometimes you gotta little middle finger fly. Tell them they stick it where the sun don't shine. Some folks, they just won't let you take a high. Dat waren de laatste twee nummers van het Spotlight-album The Way I Wanna Go van Trace Atkins. En heb je suggesties voor een volgend Spotlight-album, mag je dat altijd laten weten. Stuur dan even een e-mail naar info.nashvilleradio.nl en vermeld in die e-mail even om welke artiest het gaat, eh, welk album en welke vier nummers je zou willen horen. Gaan we verder met de Shires en Lauren Elena. Dit is Lightning Strikes. Standing outside, raining in the summer. Will you remind me why we ain't lovers? Maybe you and I were too young. Didn't even know what love was Can't remember how we left this Was it you or did I end it? Stupid kids running reckless We both learned lessons But we're older now Didn't all work out But I'll never forget it Still got the necklace outside, raining in the summer. Will you remind me why we ain't lovers? Maybe you and I were too young, didn't even know what love was. Just maybe kissing me hard, rolling in the thunder. Will you remind me why we ain't lovers? Maybe it just wasn't our time. Maybe it will never be right, or maybe lightning strikes twice. Just maybe lightning strikes twice. The late nights and the street lights and your parents' cul-de-sac I was so in love with it And I know that, I should know that We should leave the past in the past But what are the chances that We can go back, can we go back summer. Will you remind me why we ain't lovers? Maybe strikes twice. Just maybe. Lightning strikes twice. Just maybe. The Shires en Lauren Elena en Lightning Strikes. Er is alweer een eind aan de show gekomen, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan een duet tussen Catherine Britt en niemand minder dan Sir Elton John. Where we both say goodbye. Nou, ik zeg in mijn uppie goodbye, maar ik zeg graag volgende week hè. Bye bye. fire that's left unattended.